Jobboot met het NOS-journaal. Ricardo Offermans legt per 1 januari zijn functie als burgemeester van de gemeente Meersen in Zuid-Limburg neer. In een persverklaring zegt Offermans dat hij de beslissing met pijn in het hart heeft genomen na langdurig beraad. De vertrouwensband tussen gemeenteraad en burgemeester staat ter discussie, zegt hij. Offermans was voorgedragen voor het burgemeesterschap van Roermond, maar gisteren trok hij zijn sollicitatie in. VVD-wethouder Jos van Rij had een vertrouwelijke informatie van de benoemingscommissie doorgespeeld. Van Rij legde om die reden gisteren al zijn politieke functies neer. Hij was ook eerste Kamerlid voor de VVD. GroenLinks wil in de wet geregeld zien dat een kind meer dan twee ouders kan hebben. Zo komt het al vaak voor dat een kind twee lesbische moeders heeft, maar dat de vader ook een rol speelt. Ook willen stiefvaders en stiefmoeders vaak wettelijk worden erkend als ouder. Voor ons is de praktijk van een gezin belangrijker dan de biologische afstamming, zei het GroenLinks-Kamerlid van Tongeren. Zij dient een motie in om de kwestie te laten onderzoeken. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam wil dat de regels voor uitgeprocedeerde asielzoekers worden verruimd. Hij pleitte daarvoor vandaag in Den Haag, waar hij de Tweede Kamer informeerde over een tentenkamp in zijn gemeente. In een kampje in de wijk Osdorp zitten al een paar weken zo'n 40 asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet kunnen worden uitgezet. Afgewezen asielzoekers hebben alleen recht op opvang als zij meewerken aan hun terugkeer. Niet het meewerken aan terugkeer moet de voorwaarde zijn voor opvang maar het meewerken aan een oplossing. Dat is de enige manier om uit deze situatie te komen, vindt Van der Laan. Het weer op veel plaatsen nevelig, in het noorden ook af en toe regen. In de rest van het land droog en opklaringen. Het koelt vannacht 8 tot 11 graden. Morgen bewolkt en opnieuw in het noorden kans op regen.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 Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. We het beroemde jazzthema Caravan... gezongen door Elvin Gerald bij de big band van Duke Ellington. En Ellington schreef het nummer samen met zijn trombonist Juan Titzel. In de Tweede Wereldoorlog werd in menige song de afstand bezongen tussen frontstrijders en thuisblijvers. Zo ook in het in 1944 geschreven I'll Walk Alone, waarin een thuisblijver even getrouw belooft aan de frontsoldaat. De tekst slaan we dit keer over. Deze mooie ballad wordt ditmaal alleen instrumentaal uitgevoerd. Door onder Curtis Fuller op trombone, Lee Morgan op trompet en Benny Golson op de fluwelen tenorsax. I'll Walk Alone. met een wieken in de wind. Kleuriger dan tulpen, waar je haast door wordt verblind. Dieper dan de wolken, met een donkerrode rand. Geuriger dan hooi, dat ligt te droger op het land. wijzer dan de polders waar het ruikt naar eerlijkheid. Ouder dan de dijken, zo getekend door de tijd, is die wilde zoute nooit getemde, voedende en ongeremde, slingerende, diep verloren, bruisende en uitverkoren. Waar het gras staan schuimt en blinkt met een wieken in de wind. Kleuriger dan tulpen, waar je haast door wordt verblind. Dieper dan de wolken, en met een donkerrode rand. Geuriger dan hooi, dat ligt te drogen op het land. Wijzer dan de polders waar het ruikt naar eerlijkheid. Ouder dan de dijken, zo getekend door de tijd, is die wilde zoute, nooit getemde, voedende en ongeremde, slingerende, verloren, bruisende en uitverkoren. gras dan en blinkt. Waar het gras dan schuimt en blinkt. En waar Noord-Holland in het niet bij Trompetist Loet van Lee samen met het combo van de zanger-trompetist Jeroen Zijlstra in de Hollandse song Noordzee. Polderswing, buurzang. Jazzzanger Lou Rolls met zijn warme en donkere bariton maakte meer dan 60 albums. Waarin ook enkele keren de song Willow Weep For Me is opgenomen. Maar de volgende uitvoering vind ik persoonlijk het mooist. Willow Weep For Me in 1932 gecomponeerd door Anne Royal en nog altijd gespeeld. is green along the stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow and weep for me. Gone, my lover's dream lovely summer dream. Gone and left me here to weep my tears in to the stream. Now I'm sad as I can be. Won't you hear me, Willow and weep for me? Whisper to the wind to say that love has sinned, to leave my heart breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light, so none will find me sighing, crying. Oh, sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. Won't you bend, oh willow, and we a willow tree weeps in sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. Won't you bend a willow? Het beroemde adagio in G-mineur van Tommaso Albinoni... verswingt door de Franse jazzpianist Jacques Lussier. Hij werd vooral bekend door zijn uh, swingende uitvoeringen van werk van Johann Sebastian Bach. Even een stevige big band. Count Basie met de evergreen Lullaby of Birdland. Het solo's van onder andere fluitist Frank West en Count Basie op de piano. that's why, that's why the lady. That's why, that's why the lady. That's why, that's why the lady is a tramp. Tramp. Hmm. Ooh. She gets too hungry for a dinner at eight now.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 That's why the lady is a tramp now. She gets massages, she cries and she moans. Tell Slenderella just to leave her alone. She's not so hot, but her shape is her own. That's why, that's why the lady is a tramp. The food at Sardi's is great, no doubt, but she doesn't know what tells her about. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp. She loves the free, a fresh wind, and a face, diamonds and lace.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 Now I'd like to hang her hat wherever I please and fly with a breeze an Odoa, hi hoa. She thinks that Marciano is still a great big champ. That's why the lady is a tramp now. She goes down to Coney and she thinks the beach is divine. She goes to the ball games and thinks the Yankees are fine. Why she reads Walter Winchell and understands every line. That's why the lady is a tramp now. She likes to go rowing down a Central Park Lake. She digs a prize fight that isn't a fake. Why she even goes to the opera and stays wide awake. That's why the lady is a tramp now. I like the green grass under my shoes. Now what can I lose? She's flat and that's that. <laughs> She's all alone when I lower my lamp. Een hele rappe The Lady is Tramp. Gezongen en gespeeld door pianist Buddy Greco... die ooit tot de Red Pack van Frank Sinatra behoorde. Als vierjarige speelde hij al piano... en veertien jaar later was hij pianist in de band van Benny Goodman. Geboren in 1926 en nog altijd wereldwijd in de business. The Lady is a Tramp was een van zijn gouden hits... Even de rust van een ballad. Gespeeld door de in 1930 geboren Nederlandse trompetist Ak van Rooyen... die vooral veel in Duitsland heeft gespeeld. Een live opname van My One and Only Love. that time bring about a change. I've often been told that time bring about a change. Yes, I've had two years of torture, and my heart still feels the same. had a real fine woman, fine as she could be. Let me tell you, I had a real, real fine woman, fine as she could be. But the syndicators, backbiters, stole that little girl away from me. been without her 730 days. And I still remember her little brown body and the sweet little baby ways. Two years of torture, and I'm still in misery. unless she come back to me. En er was even dat rauwe geluid van Ray Charles en zijn band met Two Years of Torture. Bassist Jim Ferguson blijkt ook een aangename jazzstem te hebben. En dat laat hij horen in de jazzstandard Early Autumn in 1949 geschreven door Ralph Burns en Woody Herman. De solo in zijn combo worden verder gespeeld door Chris Potter op de tenorsax en Stephen Carson op de piano. Een vroege herfst.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 Spring of ours that started so April hearted seemed made just for a boy and girl. Who would have dreamed, would you? Any fall would come in view. So miss you so, let's never have to share another early Thank you. Zo komt het eind aan deze CFM Jazz. Met veel plezier samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. En wees gerust, ook volgende week zondag is het jazzteam van CFM weer paraat. Dus zeg ik samen met Diane Reeves, we'll be together again.